uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn zeker 13 doden en 2 gewonden gevallen. Waarschijnlijk gaat het om geweld tussen verschillende drugsbendes. De politie en het leger zijn naar de gevangenis gestuurd om de orde te herstellen. In mei kwamen in dezelfde gevangenis in Santo Domingo nog ruim 40 gedetineerden om het leven. De politie vond toen explosieven en vuurwapens bij de gedetineerden de Iraanse hoofdstad Teheran is later vandaag een ontmoeting tussen de Russische president Poetin, zijn Turkse ambtgenoot Erdogan en president Raisi van Iran. Het is voor Poetin de eerste buitenlandse reis buiten de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Gespreksonderwerpen zijn de situatie in Syrië, maar ook een corridor voor Oekraïns graan en de mondiale voedselcrisis als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky heeft tientallen medewerkers van de veiligheidsdienst SBU uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Het gaat in totaal om 28 medewerkers. Ze moeten vertrekken vanwege onbevredigende werkresultaten. Eerder zei Zelensky dat collaboratie met de Russische bezetter een groot probleem is onder het SBU-personeel. Staatssecretaris Oesloe voor Cultuur en Media wil dat grote streamingsdiensten 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Die verplichting moet gaan gelden voor diensten die in Nederland minstens 30 miljoen euro omzet maken, zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland. Oesloe vreest dat het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod onder druk komt te staan. En dan het weer. Het wordt vandaag mogelijk de heetste dag van de zomer. In het noorden loopt het kwik op naar 32 tot 35 graden. In het zuiden kan het 38 of 39 graden worden. Daarbij schijnt de zon volop en staat er weinig wind. In de avond blijft het nog lang tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. bitches, honey. I come in, I pull the switches. Now I relieve his grasp and he itches. I'm not the man, but I wear the britches.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 Ik denk mijn bier Yoko is die shit heet Ik pak even een vakantie pilsje of twee Of ik terugkom geen garantie Onder de zon heb ik geen last van hij mee of the night, the night, oh yeah. ZFM.